De prijs van de huizen is licht gedaald vergeleken met het kwartaal ervoor, met 0,3%. Maar de prijzen zijn nog altijd ruim 4% hoger dan een jaar geleden. De NAVO is bereid om troepen te sturen naar Turkije om die bondgenoot te beschermen tegen dreiging aan de zuidgrens. Dat heeft secretaris-generaal Stoltenberg gezegd, voorafgaand aan een NAVO-top in Brussel. Afgelopen weekend werd het Turkse luchtruim tot twee keer toe geschonden door Russische gevechtsvliegtuigen die acties uitvoeren in buurland Syrië. Op de NAVO-top staat de bezorgdheid over de Russische acties in Syrië hoog op de agenda. Het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen is veroorzaakt door een technische storing. Dat blijkt uit onderzoek door de technische recherche, zegt de advocaat van de bestuurder. De storing zat in een relais dat verbonden was met de achterwielen van de truck. Die stuurden daardoor niet mee. Ruim een jaar geleden reed de monstertruck bij een stunt het publiek in. Drie mensen kwamen om het leven, 28 raakten gewond. De chauffeur en de organisatie moeten voor de rechter komen. De Duitse export is fors gekrompen. In augustus was er een krimp van ruim 5% ten opzichte van de maand ervoor. Dat is de grootste krimp van de Duitse export sinds 2009. Wel lag de export nog altijd 5% hoger dan in dezelfde maand het jaar ervoor. De eventuele impact van het Volkswagen-schandaal is nog niet terug te zien in het laatste cijfers, want dat speelde nog niet in augustus. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen of motregen. Het wordt hooguit een graad of 15 vandaag.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 De A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Knopendijl 5 A6 Lelystad Muiden voor Muidenberg 5 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 5 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 4. De A27 Almere-Utrecht. Tussen Almere-Haven en Hilversum nog 12 kilometer.